Mariette Krol met het NOS Journaal. Elk bedrijf moet verplicht een vertrouwenspersoon hebben, hoe klein het ook is. Dat vindt de regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De helft van de bedrijven en organisaties heeft geen vertrouwenspersoon... terwijl één op de zes werknemers op het werk te maken krijgt met ongewenst gedrag. De Tweede Kamer praat vandaag over een initiatiefwet om een vertrouwenspersoon te verplichten... Het kabinet wil na onthullingen bij de Voice of Holland, Ajax en de PvdA het probleem aanpakken. BBB-leider Caroline van der Plas gaat zaterdag niet naar het boerenprotest in Den Haag. Ze voelt zich niet veilig en wil daarom niet op een podium gaan staan. Van der Plas is eerder bedreigd en zegt nu dat mensen steeds bozer worden, ook op haar. Ze wil daarom geen risico nemen. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslagen op de gaspijpleidingen vorig jaar in de Oostzee zit. Maar volgens westerse inlichtingendiensten leidt er een spoor naar Oekraïne. De New York Times berichtte gisteren dat er een pro-Oekraïnse groep achter zou zitten. Duitse media melden nu meer details, maar er zou nog niets vaststaan. Oekraïne ontkent elke betrokkenheid. Mogelijk kunnen er begin volgende maand geen PSV-supporters aanwezig zijn... bij de bekerwedstrijd tussen Spakenburg en PSV. Volgens de voorzitter van de Spakenburgse voetbalclub... is het amateurstadion in Bunschoten niet gebouwd op gescheiden supporterstromen. Als er PSV-fans mogen komen, dan niet meer dan een paar honderd, denkt hij. De andere halve finale tussen Feyenoord en Ajax wordt in ieder geval gespeeld zonder uitsupporters. Benfica en Chelsea hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Benfica was ook in de tweede wedstrijd te sterk voor Club Brugge. Het werd 5-1. En Chelsea versloeg Borussia Dortmund met 2-0. Precies genoeg om na de uitnederlaag van 1-0 door te gaan. Het weer. Limburg en Brabant hebben sneeuw. Daar geldt code oranje. Ook in de rest van het land kan het glad zijn door bevriezing. In de loop van de ochtend wordt het droog, dan ook wat zon en ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn intussen heel snel korter geworden of al opgelost. In de meeste gevallen heb je nog maar een paar minuten tijdverlies. Zoals op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad voor knooppunt Zaandam. Vertraging is daar nog 5 minuten. Op de N207 heb je nog 10 minuten extra reistijd van Alfa aan de Rijn naar Hillegom...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 Al moet ik heel de wereld af te voeten. In je favoriet doe die die nog naar je raakt. Oh, ik grateful for But it's different when a stranger's always waiting at your door Which is ironic De hoofdpunten van het NOS-journaal. Ieder bedrijf, hoe klein ook, moet een vertrouwenspersoon krijgen. Dat vindt de regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Tweede Kamer praat er vandaag over. Vijf Amerikaanse vrouwen gaan naar de rechter... omdat ze in Texas geen abortus konden krijgen... terwijl hun leven in gevaar was. Ze klagen Texas daarom aan. En het is Internationale Vrouwendag, waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd... voor de positie van de vrouw met activiteiten en manifestaties, ook in Nederland. Het weer, pas op voor gladheid door bevriezing... en in Brabant en Limburg door sneeuw, daar geldt code oranje.